10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De collectieve kortingen op de basispolis van de zorgverzekering... gaan per 1 januari 2023 verdwijnen. Dat schrijft minister Van Ark voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer. Ze noemt die korting een sigaar uit eigen doos. Volgens Van Ark wordt de premie eerst verhoogd... om deze vervolgens aan sommigen terug te geven... Zorgverzekeraars mogen 10% korting op de premie geven... als de verzekering door een groep wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld werknemers van een bedrijf. Tweederde van de verzekerden maakt er gebruik van. De politie heeft 20 rechercheurs vrijgemaakt... die zich volledig gaan richten op een verkrachtingszaak in een park in Rotterdam. Daar werd een vrouw begin deze maand door twee mannen misbruikt. De vrouw van 20 was rond half zes middags aan het hardlopen... toen ze door de mannen gedwongen werd om de bosjes in te gaan... Daar werd ze vastgebonden en verkracht. De politie zegt een groot team op de zaak te zetten... vanwege de maatschappelijke impact van de verkrachting. Feyenoord moet komende zondag 25 extra beveiligers inzetten... die de anderhalve meter maatregel moeten handhaven. Dat schrijft burgemeester Abu Taleb in een brief aan de club. Verder zegt hij dat als supporters zich nog een keer niet aan de coronamaatregelen houden... dat consequenties kan hebben voor het aantal toeschouwers dat in de Kuip wordt toegelaten. Carnaval kan volgend jaar in de provincie Brabant niet op de gebruikelijke manier worden gevierd vanwege het coronavirus. Dat schrijven de voorzitters van de veiligheidsregio's in een open brief. Ze roepen carnavalsverenigingen op om alternatieve plannen te bedenken. Dat betekent dus geen optochten en grote groepen mensen in kroegen dit jaar. Volgens de Brabantse veiligheidsregio's kunnen ze niet besluiten om carnaval helemaal niet door te laten gaan. Net zoals we niet kunnen besluiten dat kerst niet doorgaat, staat in de brief. Het weer. Vannacht is het helder. De minima liggen tussen de 5 en 10 graden.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 Welkom bij Peaceful Radio Show 1404. 1404. We gaan beginnen eh, met eh, twee nieuwe albums. by the way, ik ben Benno Veugel, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Ja, ik was zo enthousiast over de nieuwe albums die allemaal weer tot mij komen. En eh, daarvan is eh, Holland Philips zijn album, zijn laatste album, een Momentary Pause, eh, is daar er een van. Dan komt een, een album van een groep, Dry Vision. Ja, ik kan het allemaal niet uitspreken want het is zelfs zo ingewikkeld. Met een, het album Aeon daar beginnen we mee. Dan nummer drie. Dat eh, benoem ik eigenlijk nooit, maar nu wel. Dat is een single van Kate Jaconello. En het, is, en het heet Brave. En ik, normaal zet ik een link op de website, op de playlist waar je dan eh, de muziek kan kopen en, en eh, andere op een website van een artiest. Maar hier heb ik een YouTube film bijgezet bij Kate, bij deze single Brave, omdat het zo vreselijk mooie een, eh, een aangrijpende video eigenlijk is. Ja. Dan ehm, nog meer dames. Amy Barbara met Breath of eh, Angels. En eens even kijken, waar sluiten we mee af met Richard Osborne met zijn album Freehand.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 But you know as well as I do, we are fugitives whose soul is split in two. But these crumbling walls could never, ever bury and brush your hair and lock your door Return to source and to your roots and let's be strangers for a while The puddles freeze and the moon is blue But the book is written and on this page It tells me that my love for you attacked by friend or foe. It's hard to trust a smiling face when know which way to go. If they crucify your magic child, forgive them, for they know not what they do. But these crumbling walls, they know your magic child is you sang about the passion as it played out in our love under the moon.